uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn afgelopen avond in een paar uur tijd... acht auto's in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting. Een jongen van 15 en een vrouw van 19 uit Nieuwegein zijn opgepakt. Ze worden verdacht van het stichten van de achtste brand. De politie onderzoekt of ze ook betrokken waren bij de andere branden. De autobranden waren in zeker drie verschillende wijken. Gisteren rukte de brandweer in Nieuwegein ook al uit voor meerdere autobranden. President Macron veroordeelt het geweld van de demonstranten in gele hesjes in Parijs. De relschoppers zijn er volgens hem op uit om chaos te creëren. Bij de rellen werden vandaag 265 mensen opgepakt. Zeker 16 agenten zijn gewond geraakt. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Castaner... is de situatie nu grotendeels onder controle... maar is het centrum van Parijs nog niet helemaal veilig. Onder de demonstranten waren volgens Castaner misdadigers... die wilden verwonden, plunderen en zelfs doden. Op de A15 zijn twee mensen zwaar gewond geraakt... toen ze uitstapten na een botsing. Dat gebeurde bij Echtelt in de, Betuwe. Bij het invoegen op de snelweg raakten twee auto's elkaar. Twee inzittenden stapten uit en werden geschept door voor een voorbijrijdende auto. De bestuurder daarvan is aangehouden. Dat is volgens de politie een standaardprocedure. De A15 tussen Ochten en Tiel werd afgesloten voor onderzoek. Wetenschappers zijn erin geslaagd bij Australië miljoenen koraaleitjes op te zuigen. Afgelopen nacht kwamen bij het Great Barrier Reef enorme plakkaten met eitjes vrij. Die werden opgezogen in tanks die zijn ontworpen door de TU Delft. Daarmee willen de wetenschappers kunstmatig nieuw koraal kweken om het bedreigde rif te versterken. Het weer de komende uren is het nog even wat droger... maar in de loop van de nacht gaat het opnieuw regenen.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 Mais comment ça, Le monde est hyper Tu croyais quoi On se plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. ta kata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya air, crache encore, ya air.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 Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, genre. En katana, baby, tu dettes ça. baby, tu Oh, Y'a pas moyen, dja Tu pas ta Genre, en baby, tu dettes ça. Oh, dja Y Y'a pas moyen, dja Tu pas ta dja Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, Tu pas ta Y'a oh, pas moyen, en cas de baby, tu dettes ça. oh, da, tu passes pas ta hein, non. Y'a pas moyen, d'adja ouais. En cas de baby, tu dettes ça, d'après toi. En cas de baby, tu dettes ça.